Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland en Oekraïne gaan vandaag opnieuw onderhandelen. Dat gaat gebeuren in Istanbul. De Turkse president Erdogan heeft gisteren gebeld met president Poetin van Rusland. Erdogan vindt dat er zo snel mogelijk een staakt het vuren moet komen. De oorlog in Oekraïne is nu een maand aan de gang. Volgens deze Ruslandkenner gaat het allemaal niet zoals het Russische leger had gedacht. We zitten nu denk ik in plan C of misschien zelfs wel plan D, namelijk een uitputtingsoorlog zoals het in het jargon heet. En mijn indruk is dat de Russische eh, krijgsmacht het niet aandurft om Kiev te bestormen. En dat men nu een beetje pas op de plaats maakt in de hoop de Oekraïnse strijdkrachten te kunnen uitputten. Zodat misschien over een paar weken alsnog de aanval kan worden geopend op bijvoorbeeld Kiev. De Chinese stad Shanghai gaat voor het eerst volledig in lockdown. Vanaf vandaag is de oostelijke helft vier dagen aan de beurt en daarna het westelijke deel. Alle 26 miljoen inwoners moeten worden getest. In de stad komen er de laatste tijd elke dag duizenden besmettingen bij. China probeert al sinds het begin van de coronacrisis het virus helemaal buiten de deur te houden. Kinderen die al overgewicht hadden zijn tijdens de coronacrisis nog zwaarder geworden, schrijft de Volkskrant. Dat had deels te maken met het online onderwijs. Kinderen aten thuis een stuk ongezonder dan ze op school deden. In 2020 en 2021 had meer dan 16% van de 12 tot 18-jarigen overgewicht. Een stuk meer dan de jaren daarvoor. De belangrijkste filmprijzen van Amerika zijn weer uitgereikt. De Oscars. Dat gebeurde vannacht en met twaalf nominaties leek de westernfilm The Power of the Dog de grote kanshebber op veel van die gouden beeldjes. Maar ze wonnen er maar één. Wel een bijzondere, die van beste regisseur. Jane Campion is daarmee de derde vrouw die hem won. I love directing because it's a deep dive into story. Yet the task of manifesting a world can be overwhelming. The sweet thing is I'm not alone. Ze bedankte onder meer de acteurs die in haar film speelden. Een grote winnaar van de avond was de science fiction film June. Zij hakte zes beeldjes binnen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag opnieuw. Er staat weinig wind en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A1 moet vanmorgen veel geduld hebben van Amersfoort naar Amsterdam.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 zijn soms erg lang onderweg, terwijl ze niet zo ver weg wonen. Dat blijkt uit een enquête onder 500 ouders. De Oscar-uitreikingen gingen vannacht niet zonder slag of stoot. Presentator Chris Rock had een grap gemaakt over de vrouw van Will Smith. Daarna liep Smith het podium op en gaf hij Chris Rock een klap in zijn gezicht. Het weer, de dag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt 14 tot 18 graden vanmiddag.